tot 10 jaar veroordeeld, maar hij is nu 6,5 jaar na is hij vrijgekomen. President Obama heeft zijn medeleven uitgesproken na de dood van 31 Amerikaanse en 7 Afghaanse militairen bij een helikoptercrash. Hij had het over buitengewone opofferingen van de militairen. Volgens Afghaanse president Karzai is de helikopter in het oosten van het land neergestort. Veel van de 31 Amerikaanse militairen waren leden van de Navy SEALs, een elite-eenheid. Die wordt ingeschakeld voor speciale operaties. In Roosendaal is in verband met de dood van een 16-jarige jongen een man zonder vaste wonen- en verblijfplaats aangehouden. Een man van 25 wordt ervan verdacht dat hij gisterochtend vroeg de jongen op straat in Roosendaal heeft doodgeschoten. Gisteren werd een andere jongen van 16 aangehouden die bij de schietpartij was, maar die werd later vrijgelaten. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Rode JC won thuis met 2-1 van Groningen. Heerenveen NEC werd 2-2, net als RKC Waalwijk tegen Heracles. En VVV Venlo tegen Utrecht bleef 0-0. Het weer, in het oosten nog buien, dan morgen flinke periode met zon. Later op de dag een enkele bui en een graad of 20.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 VN-chef Ban Ki-moon heeft gebeld met de Syrische president Assad. In het telefoongesprek heeft Ban zijn diepe bezorgdheid geuit over de situatie in Syrië. Hij is ongerust over het snel oplopende dodental in het land. Assad slaat met harde hand iedere vorm van protest tegen zijn regime neer. Volgens mensenrechtengroeperingen zijn de afgelopen maanden zeker 2000 doden gevallen. De VN-chef heeft Assad opgeroepen om het militaire geweld tegen burgers te staken. De afgelopen maanden weigerde Assad met band te praten. Het is niet duidelijk hoe hij op de kritiek van de VN-chef heeft gereageerd. In verschillende steden in Israël zijn er schatting 250.000 mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering. Hoewel het economisch niet slecht gaat met Israël, zijn ze boos over de hoge kosten van levensonderhoud. Ook